Fans van die Israëlische club zouden gisteren zijn opgewacht, zegt verslaggever Vincent van Rijn. Deze meneer vertelt dat hij naar het centraal station is gegaan na de wedstrijd. Dat daar een grote groep was. Mannen die allemaal Free Palestine schreeuwden en die hun eh, belaagden. Did you feel scared? I can imagine. Ja, ja. How did you came to your hotel? <laughs> In our legs. <laughs> we, we, we ran. Yeah, run, run, run to our. Uh, yeah. We see police, but uh, they don't. Um, not help. Eh, go, for, go to hotel, go to hotel. In Israëlische media wordt gezegd dat er tien Israëliërs gewond in het ziekenhuis liggen. Amsterdamse ziekenhuizen kunnen dat niet bevestigen. Premier Netanyahu zegt vliegtuigen te sturen om Israëliërs op te halen. Premier Schoof heeft inmiddels ook gereageerd. Hij noemt de aanvallen volstrekt onacceptabel. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de belastingmaatregelen. Dat zou eerder al gebeuren, maar werd uitgesteld. Minister Heijnen van Financiën moet het een en ander verdedigen... zoals de btw-verhoging op sport en cultuur. Daar is veel onrust over. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de kosten voor de jeugdzorg te betalen. Volgens hen lopen die de komende vier jaar op tot een recordbedrag van 10 miljard euro, schrijft de Telegraaf. In 2018 was dat nog minder dan de helft. Gemeenten zeggen dat ze al jaren te weinig geld krijgen voor jeugdzorg en daarom moeten korten op andere dingen zoals zwemlessen of straatcoaches. En als je om je heen kijkt op straat en je blik eventjes naar beneden werpt... dan zie je vooral sneakers aan de voeten van de mensen. Nette schoenen, zoals een herenschoentje, zie je steeds minder. RTL Nieuws ging de straat op. Heeft u veel sneakers? Heel veel. Alle kleuren. Ik denk dat je ze wel overal naartoe aan kan doen hoor. Zelfs naar een begrafenis? Ja, als het gewoon stijl klassieke sneakers zijn, dan moet het wel kunnen. Dan zou ik misschien de iets schonere versie aandoen, maar... Eh, wel nog steeds dit soort schoenen, ja. Ook schoenmakers zien dat sneakers veel populairder zijn geworden.